Goedemiddag, ik ben Bien Dit is het nieuws van NOS op 3. De rechterhand van Ridouan Taghi is nu ook in Nederland. Said R. werd in februari al opgepakt in Colombia waar hij zich had verstopt. Maar hij is afgelopen nacht op het vliegtuig naar Nederland gezet... en zit inmiddels in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Said R. gaf volgens het OM leiding aan een criminele organisatie... en zou betrokken zijn geweest bij drie moorden. Tegen de man uit Zwolle is vijf jaar cel en een boete van 120.000 euro geëist. Hij zou een vuurwerkbom bij mensen door de brievenbus hebben geduwd. De klap was zo heftig... dat dat een vrouw zwaar gewond raakte, onder andere aan haar handen, vertelde ze bij RTV Oost. Ja, ik mis een onderdeel. Dat, eh, en dat komt er niet meer goed. En wie weet kan ik mijn hand wel nooit meer gebruiken. Volgens het OM was het een wonder dat de vrouw de aanslag met de vuurwerkbom overleefde. Ze stond vlakbij bij de deur toen de boel ontplofte. De nieuwste coronavariant Omicron is inmiddels bij 38 mensen in Nederland vastgesteld. De helft bij mensen die net uit Zuid-Afrika kwamen, maar dus ook op andere plekken. Het Vm denkt dat ze de komende tijd nog wel meer gevallen ontdekken... en dat over een tijdje de meeste nieuwe coronabesmettingen met de Omicron variant zijn. Engeland en Ierland maken zich op voor een zware sneeuwstorm. Verwachting is dat die veel schade gaat aanrichten. In Ierland spookt het al, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ja, in Ierland is eh, storm Barra, zo heet hij nu al aangekomen. Die storm die trekt vanaf eh, het westen, vanaf de Atlantische Oceaan over het eiland heen. En leidt nu al tot verstoringen in het openbaar vervoer, gecancelde vluchten, schade aan het stroomnetwerk. Ik zag ook beelden van straten in Ierland waar overstromingen zijn is dus een code rood afgegeven voor sommige plekken. En eh, dat betekent dus levensbedreigend, hè, de hoogste weerswaarschuwing. Vorige week raasde er ook al een storm door het gebied. Drie mensen kwamen toen om door omvallende bomen en tienduizenden huishoudens zaten zonder stroom. Wij gaan trouwens weinig merken hier van Stormbarra, Valt op sommige plekken alleen wat natte sneeuw. Het weer. Op veel plekken schijnt nu de zon. Het is een graad of 6. Morgen overdag meer bewolking en aan de kust een bui. Het wordt dan 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB.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 blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués.